uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Irak zijn bij een bomaanslag meer dan 100 mensen gedood... die het einde van de Ramadan vierden. De bom ging af op een druk marktplein in een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Bagdad. Onder de doden zijn veel kinderen. Terug op islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. Armin A., de man die een 16-jarig meisje in Valkenburg aanzette tot prostitutie, gaat definitief twee jaar de cel in. Volgens 1 Limburg gaan de advocaat van de man en het Openbaar Ministerie niet in hoger beroep in de Valkenburgse zedenzaak. Daarmee is de straf van twee jaar onvoorwaardelijk die de rechter een begin deze maand oplegde definitief. De 21-jarige Armin A. is veroordeeld voor mensenhandel. Vorig jaar werd hij in een hotel in Valkenburg betrapt met een 16-jarig meisje. Hij huurde kamers waar klanten seks met haar konden hebben. Ook 29 klanten van het meisje zijn aangeklaagd. Het kabinet wil het medisch beroepsgeheim inperken. Het zou niet moeten gelden bij vermoedens van fraude met een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid of voor zorg. Verzekeringsartsen en medisch adviseurs moeten een patiëntendossier dan afstaan, als justitie daarom vraagt. Dagblad Trouw heeft het conceptwetsvoorstel van de wet in handen. De nieuwe wet is twee jaar geleden al aangekondigd. Aanleiding was een grote fraude in de zorg, waardoor de overheid voor tientallen miljoenen euro's was benadeeld. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in Zuid-Afrika in Johannesburg is opgelopen tot zeker 300. Er zijn tot nu toe geen doden gemeld. Hoe de gewonden eraan toe zijn is niet bekend. Twee treinen botsten op elkaar, Een ervan ontspoorde door de klap. De gevaarsje is groot. Tientallen ambulances zijn bezig de gewonden af te voeren.